voor de moord op een bejaarde vrouw in 86 in Leidschendam. De toenmalige thuiszorgmedewerkster kreeg in 1987 zes jaar voor die moord. Ze heeft haar straf uitgezeten, maar houdt vol dat ze onschuldig is. Vorig jaar besloot de Hoge Raad dat de strafzaak overgedaan moest worden. Volgens Post heeft ze destijds onder druk een bekentenis afgelegd. Het kabinet trekt volgend jaar 123 miljoen euro extra uit voor het kindgebonden budget. Dat wordt morgen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dit jaar bleef de jaarlijkse verhoging van het kindgebonden budget vanwege de economische crisis achterwege. Minister Rauwvoet voor Jeugd en Gezin heeft nu binnen zijn begroting geld gevonden om de verhoging volgend jaar wel door te laten gaan. Hoeveel gezinnen erop vooruit gaan is nog niet duidelijk. In het Drentse Koekangen wordt vandaag weer gegraven bij het huis waar het verdwenen meisje Willeke Dost woonde. Justitie wilde daar al eerder graven, maar eerst moest worden vastgesteld dat de grond van de voormalige vuilstort niet zwaar verontreinigd was. Willeke Dost verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd. In juni werden de pleegmoeder en een pleegbroer gearresteerd. Ze kwamen na enige tijd weer vrij. PSV-voetballer Jonathan Reis is in de nacht van zaterdag op zondag met te veel drank op achter het stuur gesnapt. De Braziliaan werd aangehouden toen hij van Weert naar Eindhoven reed. Zijn alcoholpromillage bleek ruim boven de toegestaande limiet van 0,5 te liggen. Reis werd eerder betrapt op het gebruik van cocaïne. en werd toen ontslagen, maar afgelopen zomer werd hij door PSV weer in genade aangenomen. Het weer, het is vrij bewolkt en vooral in het noorden komen buien voor. In het zuiden breekt zo nu en dan de zon door bij een graad of 18.